Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het Nederlands Forensisch Instituut begint een messendatabank... om zo steekpartijen beter te kunnen onderzoeken. Steeds meer jongeren lopen met messen rond. Bijvoorbeeld met een Rambo-mes van 30 centimeter. Ze dragen hem in hun broeksband, zodat ze hem snel kunnen grijpen. En deze wordt veel aangetroffen bij jongeren tussen de 12 en 17 eh, jaar. Je ziet hier al die kartels. Dit mes is nergens anders goed voor bedoeld dan het zoveel mogelijk schade aanrichten bij een menselijk lichaam. Het NFI heeft al veel vuurwapens in huis om na een schietpartij te kunnen checken waarmee is geschoten. Daar komt nu dus ook een collectie met messen bij. Er zijn dit jaar minder studenten aan een opleiding begonnen. HBO's, eh, en Unies zagen 5% minder mensen in de collegebanken dan vorig jaar. Dat komt waarschijnlijk omdat er tijdens corona juist veel mensen gingen studeren. Dikke kans dat meer jongeren nu een tussenjaar hebben genomen. Als ze dan in september met hun studie beginnen, krijgen ze weer een basisbeurs. Ben je op een tussenjaar of wil je het? Let dan even op als Nepal je bestemming is... en je daar allerlei hikes en trektochten wil maken. Dat mag niet meer in je eentje. raken daar te vaak mensen zoek... en Nepal vindt het te duur om die reizigers steeds te moeten redden. In steden mag je nog wel alleen zijn. Voor de rest moet je verplicht mee met een groep of met een gids. En de stemhokjes worden vandaag weer opgebouwd. Morgen zijn er verkiezingen voor de waterschappen en de Provinciale Staten. Dat klinkt misschien suf en oudbollig, maar daar is Ravi het niet mee eens. Hij is 20 en wil graag in het bestuur van de provincie Overijssel. Het is volgens hem belangrijk dat ook jonge mensen morgen gaan stemmen. Omdat jongeren een groot verschil kunnen maken eh, op de uitslag. Eh, op deze manier eh, kan je je stem laten horen en kan je ook jongeren in de provincie stemmen om jou te vertegenwoordigen. Dat gebeurt op dit moment nog te weinig. Er zijn te weinig volksvertegenwoordigers die jongeren zijn. dus laat dat dan ook gebeuren en laat je stem horen. En je kunt morgen dus ook een vakje rood kleuren voor de waterschappen. Die gaan over dijken, drinkwater en natuur. Het weer dan is bewolkt met op veel plekken regen. Vanmiddag af en toe een zonnetje, maar ook nog buien en een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een behoorlijk drukke spits. De meeste vertraging heb je onder meer op de A7 van Den Oever naar Zaanstad... tussen Abbekerk en Purmerend. Het oponthoud is daar 25 minuten. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen heb je ook 25 minuten vertraging. Je staat daar vast tussen de knooppunten Kooimeer en Velzen. Op de A27 van Almere naar Utrecht heb je 10 minuten oponthoud tussen Almere Hout en Eemnes. En voor de afrit De Beeld heb je nog eens 10 minuten vertraging. Op de A44 is het druk van Den Haag naar Amsterdam tussen Oostgeest en Kaagdorp. Daar heb je ook 10 minuten tijdverlies. Op de N207 is het druk van Alfa aan de Rijn naar Hillegom... tussen Alfa aan de Rijn en Leimuiden. Je moet daar rekenen op een kwartier extra reistijd. En op de N247 van Horen naar Amsterdam heb je een half uur op onthoud. staat daar vast tussen Edam en Broek in Waterland.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 hardcore. From the front to the back, that's where I was at. You know. Selector. Three, three, one. Selector. Three, three, one. When the crowd say ball, selector. Three, three, one. Selector. Three, three, one. When the crowd say ball, selector.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 I could hold someone, someone So tell me piano, i the xylophone. You can have the trumpet, on the saxophone. Life is skipping rope, keep going, keep going. Find a solace in the note, do, do, do, do. Had the struggle when I was broke, so low, so low. Writing music just to cope, no hope, no hope. Yeah, life is just perspective. Laughing when you wrecked it, smiling when you kept it together. if I played you the flute? See, it's my favorite one Cause it's so delicate and beautiful I pull out the trombone if it's more suitable Wanna make you smile, it's been a little while Since I've seen the of your teeth Been a hard year Lucky the guitar's here Try to build a paper plane, but my head told me no. My parents sat me down and they tried to explain that I had some time to grow. But I stayed up all night until I got a ride, and in the morning I screamed, Hey, look, I made it. When I was young, I tried to build a paper plane, but my head told me no. But I knew I was special. Morgen de hoofdpunten van het NOS-journaal. Naast de databank voor vuurwapens komt er ook een databank voor messen. Na een steekpartij kan het NFI dan beter inschatten wat voor mes er is gebruikt. In het zuidoosten van Afrika zijn door de tropische storm Freddy... al meer dan 100 mensen om het leven gekomen. Zware regenval veroorzaakt veel schade op Madagaskar en in Mozambique en Malawi. Tussen Workum en Stavoren rijden tot zondagavond geen treinen. Bij het dorpje Morkwerum hebben dassen onder de grond tientallen holen gemaakt... die door passerende treinen kunnen instorten. En dan kan het spoor gaan verzakken. En het weer. Vanochtend regen, vanmiddag wat zon, maar ook af en toe een bui, soms met hagel. Er staat vrij veel wind vandaag en het wordt hooguit 8 graden.